12 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. De vakbonden vinden de plannen van minister Ascher om jongeren eerder een volwaardig loon te geven niet ver genoeg gaan. Ascher wil de maximumleeftijd voor het minimumjeugdloon verlagen van 23 naar 21 jaar. FNV Young and United ziet deze stap van Ascher wel als een soort overwinning... Maar deze bond is niet tevreden. We zijn er nog niet, want uiteindelijk verdienen 18-jarigen ook een echte baan met een volwassen loon, zegt FNV Young United. En ook CNV Jongeren vindt dat. Agenten klagen over een nieuwe diensttelefoon. Het toestel is traag en de batterij is snel leeg. Vakbond ACP zegt dat het het werken van de agenten belemmert. Met de telefoon kunnen agenten op straat via een speciale app persoonsgegevens checken en digitaal bekeuringen uitschrijven. Dat gaat door de problemen met de telefoon erg traag. Sinds vorig jaar krijgen alle agenten op straat een nieuwe smartphone waarmee bonnenboekjes om bekeuringen uit te schrijven niet meer nodig zijn. Inmiddels hebben zo'n 20.000 agenten zo'n telefoon. De politie heeft een verdachte opgepakt van de moord op een vrouw van 51 uit Amsterdam. Het lichaam van Susanna Boon werd drie weken geleden door een wandelaar gevonden in het Zandenbos bij Nunspeet. Volgens Omroep Gelderland is de verdachte de partner van de vrouw. Susanna Boon was sinds januari zoek. De HEMA heeft het afgelopen jaar flink meer omgezet, maar het bedrijf schreef vorig jaar nog wel rode cijfers. Het verlies is in vergelijking met 2014 wel gehalveerd naar 72 miljoen euro. De omzet steeg met bijna 6% tot ruim 1,1 miljard euro. Volgens de HEMA steeg de verkoop van onder meer kleding, producten voor lichamelijke verzorging en eten. ook de verkoop via de site zit in de lift. Volgens HEMA komt het verlies doordat er overtollige voorraden in de uitverkoop onder de kostprijs zijn verkocht. Het weer vrijwel overal zonnig, wel trekt wat sluierbewolking over en het wordt 12 tot 18 graden.